9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Vanwege personeelstekort wordt in Amsterdam een rechercheteam... dat zich bezighoudt met zware misdaad opgeheven. De ongeveer 30 teamleden worden overgeplaatst... waarschijnlijk naar de reguliere recherche. Politiebond NPB noemt het besluit onwenselijk... omdat het team belangrijk is bij onderzoeken naar liquidaties in Amsterdam. Politievakbonden presenteren vandaag een onderzoek naar de werkdruk onder agenten. Ze zeggen dat prioriteiten moeten worden gesteld... omdat niet alles kan worden aangepakt. De politie is bezig met een inval in een woonwagenkamp in het Noord-Brabantse Lid. Het kamp is helemaal afgesloten. De inval maakt deel uit van een groot onderzoek naar een criminele familie in Os. Op en rond een woonwagenkamp daar werden vorige week al automatische vuurwapens, drugs, geld en mogelijke explosieven gevonden. Drie mannen werden aangehouden. Justitie onderzoekt bij ABN AMRO zeven zaken waarbij mogelijk fouten zijn gemaakt bij de controle op witwassen. De opvallendste zaak gaat volgens NRC over betalingen van miljoenen aan steekpenningen... door het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Nederlandse vennootschappen met rekeningen bij ABN AMRO... zouden die transacties hebben gefaciliteerd. Volgens de krant was bij ABN AMRO de controle van klanten jarenlang niet op orde. Bij de fusie met Fortis is in 2010 besloten om de ruim 5 miljoen particuliere klanten niet apart te screenen. Ze werden op het laagste risiconiveau gezet en dat is nooit meer gecontroleerd. Ziekenhuizen gaan samenwerken om op grote schaal onderzoek te doen naar alvleesklierkanker. Daardoor moet een betere behandeling mogelijk worden. In het Deltaplan alvleesklierkanker werken 15 expertisecentra, een patiëntenplatform en de Maagleverdarmstichting darmstichting samen. Jaarlijks overlijden er 2800 mensen aan de ziekte en krijgen evenveel Nederlanders de diagnose. Doordat die vaak laat wordt gesteld en opereren moeilijk is, is de overlevingskans nu klein. Het weer kan wat mistig zijn, vooral in het noorden en oosten. Het blijft verder droog, het wordt 3 tot 6 graden. Morgen iets minder koud, een graad of 8. met meer bewolking en mogelijk wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam na een ongeluk beknopen Holendrecht... drie kwartier verdraging vanaf Maarsen. Drie rijstroken zijn daar dicht... Op de A5 naar Amsterdam vanuit Hoofddorp. er rijden tussen en Raasdorp en de aanzetten met de A10.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 Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Ger Loogman. Goedemorgen, uh, eh, twee uur ZFM in de morgen. En eh, het is eh, bijna vijf over negen. Als je om negen uur op je werk moest zijn, dan ben je nu te laat. Ja, dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Het is, het is weer een fijne dag in Zandvoort. weekend staat voor de deur. En... Nou, er is een hoop te doen. Even kijken hoor. Eh, even kijken, even kijken, even kijken. Oh ja, zondag is een workshop spelen in de blauwe tram. En je kan meedoen. En die wordt eh, gemaakt door theatermaker Marijke Klots. Kots, Kots, Kots. aparte naam. <laughs> Dus, uh, kost 7,50. Inclusief koffie en thee. Speed so fast like a Ferrari We get wilder like on safari We still going, going strong Miss Semfeld And all of these good things, good things, good things All we need, good things, good things, good things ons Nederlandse discjockey uit Bokstel. Uit Brabant. ze maken wel hele goede muziek voor tegenwoordig. In Nederland. De Nederlandse muziekjongens. Maar dat deden ze vroeger ook. Dit komt uit Engeland. Fancy cc in de Wall Street Shuffle. Bij ZFM de eten op. Eh, de 100... Houd toch eens je mond, joh. Kom er zo terug. Free Chapel, 10cc. Ik wilde net zeggen dat eh, de ZFM ook te beluisteren is op DAB+, op kanaal 5C. En natuurlijk digitaal op kanaal 40 bij uh, Ziggo. En op Text TV op kanaal 40 kan je meekijken en meeluisteren. Hartstikke leuk. En op de kabel op 104.5 en de ether op 106.9. Nou, nu ben je er helemaal bij. Hé? Ja? Gerloogman. Bij ZFM in de morgen. Dank je, joh. De Eagles. Van de eh, album Hotel California. Is dit The New Kid in Town. Mooie muziek bij ZFM. Goedemorgen. Bijna kwart over negen. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. treat you like you're something Hier bij ZFM. Samen met de Eagles. En eh, vroeger gingen wij naar de Grand Prix en dan flipten wij door de, door de, door de duinen. Gingen we, konden we er altijd zijn. Maar dat, dat zit er niet meer in, zegt eh, Jan Lammers. <laughs> Alles wordt afgezet. Dus uh, ja, flippen is er niet meer in. Flippen noemen we dat. Dus ja, helaas jongens. Je moet betalen. Ik kan me wel voorstellen hoor. Het is natuurlijk best prijzig, dat hele verhaal. En uh, ja, eh, iedereen moet er voordeel aan beleven. Wives and lovers. Hey little girl, comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. For wives should always today. There are girls at the office, and men will always be men. Don't send him off with your hair still in curlers. You may not see him again. For wives should always be lovers too. to go to the city and dim all the lights, pour the wine, start the music, time to get ready for love. Time to get ready for love. Andy Williams, Uber Groener. Wives and Lovers. Prachtige plaat. Beetje kort. Voor mij had die teken zo lang mogen duren. Ik zal hem eens bellen. Oh nee, dat kan niet meer. Ja, ik kan wel bellen, maar ik krijg niemand aan de lijn.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 de drum. Doet het altijd goed. Breath was dit. En How Can I Fall bij ZFM in de morgen. En wie weer? Hoe het danst van Marco, Davina en Armin... als trio op de gevoelige plaat gezet. We zing even mee.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 En eh, als je nog een eh, leuke tentoonstelling wil zien... kan je altijd naar uh, Zandvoort Museum. Het Zandvoort Museum is een tentoonstelling over keizerin Sissy in Zandvoort. En eh, met allemaal prachtige kleding van uh, eh, keizerin Sissi en eh, de hele geschiedenis van wat er gebeurde en waar, waarom ze hier was. En, nou, gewoon heel erg mooi. En er staat ook op de Zandvoortse krant, de, de, de, de, site, de app. Op de site staat een heel leuk artikel en nog een, een filmpje van NH tentoonstelling Sissi in Zandvoort. Nou, wat wil je nog meer? Leuke informatie hier bij eh, ZFM. Hier is Air Supply. And all out of love. I'm lying alone with my head on the phone. Thinking of you till it hurts. I know you hurt too. But what else can we do? and I wish I could carry your smile. times when my life seems so low, it would make me believe. Supply. En All Out of Love. Prachtige plaat. Vier minuten lang feest. En hier is weer wat, uh, wat verser uh, muziek. They say, oh my god, I see the way you shine. The Dance Monkey. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was back. But you just en Eigenlijk heet hij Tony Watson. Ze komt uit Australië. Geboren in 2000. En uh, ja, heeft een eh, vrolijke hit. 2019 in september. Stond op 1. Zeven weken lang. Ja, dat is niet gering. Elf weken in de top 40. Wat een held, wat een held. Goedemorgen ZFM op de kabel op 104.5. En uh, op al op eh, kanaal 40. En natuurlijk op internet op zfm-live.nl. En dan kan je ook nog meekijken. En dat zijn toch van die leuke dingen. En eh, nou ja, ik zit even te kijken naar het nieuws in onze, onze streek. Maar ja, het is niet zoveel heel bijzonder dat je denkt van... het is heel gevaarlijk. Of het is... turn me on. Baby, turn me on, turn me on. zo de weg op moet, dan 6,6 eh, kilometer file. Op de A2 langzaam rijdt het verkeer tussen Vinkenveen en Knopend Holendrecht richting Haarlem. En de eh, A5 Hoofddorp Amsterdam stilstaand verkeer tussen... Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Graasdorp en de aansluiting van de A10. En op de A9 Alkmaar Amstelveen 4,2 kilometer langzaam rijdend tot stilstand verkeer. Bij Battenverdorp Amstelveen. En dan ook nog eh, de N201 Hilversum Hoofddorp 3.7 tussen Vinkenveen en het Amstel Aquaduct. Ben je weer een beetje bij? Anders kan je natuurlijk altijd op internet terugvinden waar de files staan. Maar het is toch handig als je in de auto zit, want dan kan dat weer niet. <laughs> Hier is Roxy Music en Love is the Drug. Bij ZFM in de morgen om kwart voor tien... Met de mooiste muziek en de beste info. Dacht ik zo. Kom op Brian, zing. in store. Love is the drug, and I need to score. a doggone hook in me. Oh, get that buzz. Love is the dog I'm thinking. Music 1975 en Love is the Drug. Mm, zo even dansen. Eventjes dansen. Oh, eh, een beetje stijver zo. Hup, hup. Want hier is Sade. And your love is king. Your love is king. Crown you with my heart. Your love is king. your kisses ring. 16 januari 1959. Dan weet je dat. Maar ja, die naam was eh, niet zo kort, dus ze dacht, ik doe gewoon Sade. En eh, dat heeft er geen windeieren gelegd, want ze kon ook wel aardig zingen. En heeft daarin eh, een paar hits gehad. Ja, zo werkt het allemaal, dames en heren. Bij ZFM, live in de morgen. Het is best een redelijke dag hoor vandaag.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 And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night it's dawn Just like every cowboy sings a sad, sad song Every rose has its thorn Every Road Has a Thorn. Prachtig gespeeld, jongens. Enigma, enigma, enigma. En ik pa. En ik zoon. A return to innocence bij ZFM in de morgen. natuurlijk ook kennen als een codeermachine. Ook wel bekend als de Cybermachine I. En dit was Enigma. Return to Innocence bij ZFM. Laatste plaats. Voor 10 uur. Tom Petty. En een feest in de crowd. En ik ben er dinsdag weer. En vanavond kan je luisteren tussen 7 en 8 naar Lopen met Loogman. En de doek samen met Joker Baes. En die weet heel veel van de kernbenaren.